12 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan trekt alle aanklachten in tegen mensen die hem zouden hebben beledigd. Hij noemt het een eenmalig gebaar van goede wil na de mislukte staatsgreep twee weken geleden. Het is nog onbekend of de zaak tegen de Nederlandse columnist Ebru Oemer nu ook wordt geschrapt. Vakbond FNV opent een meldpunt waar bouwvakkers anoniem klachten over gevaarlijke situaties kunnen achterlaten. Dat staat in de Telegraaf. Bouwvakkers zouden volgens de vakbond niet durven te klagen uit angst hun baan te verliezen. Eerder deze maand meldde de inspectie dat het aantal dodelijke ongevallen in de bouw met 56% is gestegen afgelopen jaar. In Rotterdam hebben agenten een man neergeschoten. De politie had een melding binnengekregen dat hij met een vuurwapen rondliep. Toen de man aanwijzingen van de agenten niet opvolgde... hebben de agenten de man in zijn arm geschoten. Bij de man is inderdaad een vuurwapen gevonden. Wat hij daarmee van plan was, is onduidelijk. Het historische hotel Dreieroord in Oosterbeek wordt zeer waarschijnlijk gesloopt. Het pand, het pand speelde een hoofdrol in de slag om Arnhem in 1944. Ergens in de tuin liggen zelfs nog 125 lichamen begraven. Een projectontwikkelaar wil het hotel slopen om er een verpleeghuis van te maken. Omwonenden zijn tegen de sloop. En Zwarte Zaterdag begon al vroeg vanmorgen. Vooral in Frankrijk richting het zuiden op de Route du Soleil staat al meer dan 60 kilometer file. Ook in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk staan veel vakantiegangers vast. Zo is de wachttijd voor de Gotthardtunnel in Zwitserland al ruim twee uur. En de Karawanken-tunnel op de grens met Slovenië staat ook al een lange file. De tunnel gaat later vandaag dicht vanwege een bezoek van de Russische president Poetin. En dan nog het weer. Vooral in het zuiden en oosten veel bewolking en kans op buien. In de rest van het land slechts een enkele bui en geregeld zon. Het wordt 21 graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.